Dit is Eefje Kunnen met het NOS Journaal. Oud-CIA voor de rechter te slepen. Hij wil voorkomen dat nog meer hoge functionarissen, net als hij, hun veiligheidsbevoegdheid kwijtraken. Het Witte Huis liet onlangs weten dat Brennan voortaan geen toegang meer krijgt tot vertrouwelijke gegevens van de inlichtingendienst. President Trump besloot dat nadat Brennan felle kritiek had. Hij noemde Trump onder meer een landverrader vanwege zijn omgang met Poetin. Trump dreigt nu ook van negen andere kritische functionarissen de veiligheidsbevoegdheid in te trekken. In Leeuwarden zijn duizenden treinreizigers gestrand. In de stad waren evenementen in het kader van Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa, maar door problemen op het spoor kunnen mensen lastig de stad uit. Door een kapotte bovenleiding tussen Meppel en Zwolle rijden er veel minder treinen. Een vrouw die gisteravond van een cruiseschip in de Adriatische Zee viel... is na tien uur levend gevonden door de kustwacht van Kroatië. De Britse dobberde ruim een kilometer van de plek waar ze in het water was gevallen. Ze lijkt helemaal in orde, maar is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De kustwacht denkt dat de vrouw het heeft kunnen overleven... door de hoge temperatuur van het zeewater. Waardoor de vrouw van het cruiseschip viel is niet duidelijk. Maarten van der Weijden heeft Franeker bereikt... in zijn 200 kilometer lange zwemtocht langs de elf Friese steden. In alle steden en dorpen waar hij komt staan toeschouwers hem aan te moedigen. Van der Weijden haalt met zijn tocht geld op voor onderzoek naar kanker. Hij vertrok gisteren om half vijf ochtends vanuit Leeuwarden... en hoopt daar morgenavond weer terug te zijn.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 Vier nieuwe werken, ja, het blijft maar binnenkomen. Heerlijk, toch nog een, eh, fijne zomer. Ehm, Voices of Guardians, dat is eh, het eerste album waar we naar gaan luisteren van een... Eh, goede, eh, nee, nieuwe, nieuwe artiesten. Gerrit Lovely en Land, ja. Je verzint het maar. En de tweede nieuwe album eh, komt van Stephanie Sante, Light. Nou, eh, wil je meer weten over deze nieuwe artiesten in Peaceful Radio Show 1294... dan kan dat natuurlijk via de website peacefulradio.info. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten en eh, relax en luister lekker mee.